Die zouden zijn gemarteld met elektrische schokken en hun vingers zouden zijn gebroken. Inmiddels is het gebied weer bevrijd door Oekraïne. Eerder kwamen uit andere delen van het land ook al verhalen naar buiten over Russen die mensen martelen. In Santos, in Brazilië, is het een komen en gaan van mensen bij het voetbalstadion. Daar ligt de vorige week overleden Pelé opgebaard. Duizenden mensen zijn al langs geweest bij de voetballegende. Later vandaag wordt Pelé's lichaam door de straten gereden. Daarna is de begrafenis in besloten kring. In Assen zijn gisteravond en vannacht opnieuw auto's in brand gevlogen. In dezelfde wijk is het de laatste tijd wel vaker mis... en daarom hangen er sinds kort camera's. Toch ging er alsnog een bestelbus in vlammen op. Een andere auto raakte beschadigd. En Ricardo uit Den Haag heeft een wel heel bijzondere tattoo laten zetten. Op zijn linkerschouder staat sinds kort het logo van zijn favoriete snackbar. Niet omdat hij de kroketten en frikandellen er zo geweldig vindt... maar vooral het personeel. Die hebben hem opgevangen toen Ricardo's vrouw van hem wilde scheiden... vertelde hij bij Hart van Nederland. Als ik het even helemaal de eens zat... Ja, dan kwamen hun toch even naar me toe, een praatje maken. En nu, ja, dan kan ik weer lol maken. Voor ons een, een bekroning op het werk. En voor mij als eigenaar ook een enorme eer. Ze hebben het ook verdiend. Ze hebben mij zo goed opgevangen een jaar lang... dat ik zeg van ja, die moet erop. Uitwaardering. Ja, ik was gewoon echt zwaar in een put. En nu, ik zit weer in het leven. Ik doe weer leuke dingen. De snackbar-eigenaar vond het uiteindelijk zo'n mooi idee... dat hij de tattoo voor Ricardo heeft betaald. Het weer nog de dag begint fris en op veel plekken behoorlijk mistig. Let dus op als je zo de deur uit moet.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 Toen dacht ik, dan maar een herder, dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder, tot ik naast Marlijn kom te staan. Ook herder mocht ik niet spelen, en Paul en Yvonne die werden de os.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 Lots of happy little children waiting for sunrise A stocking full of candy and a big surprise Look at the happiness in their eyes They're glad it's Christmas People caroling into the night Where the snow is falling their sleigh bell rides tonight We'll snuggle to a nice warm fire Happy holidays to you.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 Het Nationaal Archief heeft nieuwe documenten uit het archief openbaar gemaakt. Sommige stukken zijn 75 jaar geheim gebleven. Ook zijn er 25 jaar oude notulen van de ministerraad vrijgegeven. En darter Michael van Gerben heeft voor de zesde keer de finale bereikt van het WK darten.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 allemaal fijne dagen en een voorspel.